vrijdagavond hier bij CFM komt alweer tot een einde. Dit was het. Vanzelfsprekend reken ik op jullie aanwezigheid volgende week. Mijn naam is DJJK. Ik hoop dat jullie de afgelopen drie uur hebben genoten van de uitzending. En ik zeg tot volgende week.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 De Vlaamse premier Peters heeft afwachtend gereageerd op het kabinetsbesluit om de Hetwiegepolder toch onder water te zetten. Het is een stap in de goede richting, zegt hij, maar gerust is hij pas als de uitdieping van de Westerschelde ook echt is begonnen. De provincie Zeeland is gigantisch teleurgesteld, maar legt zich wel neer bij het besluit. President Obama geeft het bedrag dat is verbonden aan de Nobelprijs voor de Vrede aan goede doelen. Een definitieve bestemming weet hij nog niet, maar meerdere goede doelen zullen geld krijgen. Obama krijgt 10 miljoen Zweedse kronen, een kleine 1 miljoen euro. De president neemt de Nobelprijs op 10 december zelf in Oslo in ontvangst. In Maastricht dreigt een man zichzelf op te blazen in een huis aan de Meersenerweg. Hij zou uit de woning worden gezet vanwege overlast, maar toen de politie aankwam draaide hij door en sloot zichzelf op. De man zegt dat hij twee explosieven heeft. Onderhandelaars van de politie proberen de man van zijn plan af te brengen. De politie van Delfzijl zegt dat ze met de arrestatie van vier jongens 130 winkeldiefstallen heeft opgelost. De jongens zijn tussen de 10 en 13 jaar oud en hadden het vooral voorzien op snoep, sigaretten en frisdrank. De hoofdverdachte is 12. Hij wordt mogelijk vervolgd. De rest krijgt een taakstraf via bureau HALT. De film De Storm heeft de status van platina film bereikt. Dat betekent dat meer dan 400.000 bezoekers hem hebben gezien. De film draait nu drie weken in de bioscoop. De Storm gaat over een jonge vrouw die tijdens de watersnoodramp van 1953 op zoek gaat naar haar verloren baby. Jong Oranje heeft ook zijn tweede poolwedstrijd in de EK-kwalificatie gewonnen. In en tegen Finland werd het 1-0 door een doelpunt van PSV-verdediger Erik Pieters...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 Dit is ZFM. I will never let go. I wanna see what this love has to ZFM. ZFM. they've done to you. Well, I'll die as I stand here today, knowing it deep in my heart. They'll fall to ruin one day for making us part. picture of you. ah, those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part. ah, in the wretched life of a lonely heart. wake up every day is a daydream. Everything in my life ain't what it seems. I wake up just to go back to sleep. I act real shallow, but I'm in too deep. And all I care about is sex and violence. A heavy baseline is my kind of silence. Everybody says that I gotta get a grip, but I let sanity give me the slip. Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free. And I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Some people pay for thrills, but I get mine for free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. bonkers. Lockdown is my kind of silence. Everybody says that I gotta get a grip, but I let sanity give me the slip. Bonkers. Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free. And I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Some people pay for thrills, but I get mine for free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Mm, yeah, man. in the floor now. Look, back then, back then. Back then. I wake up every day is a daydream. Everything in my life ain't what it seems. I wake up just to go back to sleep. I act real shallow, but I'm in too deep. And all I care about is sex and violence. A heavy baseline is my kind of silence. Everybody says that I gotta get a grip, but I let sanity give me the slip. Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Some people pay for thrills, but I get mine for free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me.